Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De oppositie in de Tweede Kamer heeft forse kritiek op de Nederlandse corona-aanpak. Het kabinet is te laat in actie gekomen en de maatregelen gaan niet ver genoeg... zeiden veel oppositiepartijen in een debat dat tot diep in de nacht duurde. Met name het besluit om de scholen open te laten stuitte op weerstand. Volgens PVV-leider Wilders speelt het kabinet met mensenlevens. Hij diende een motie in om de scholen te sluiten... maar die kreeg alleen steun van een deel van de oppositie. Een andere motie van Wilders haalde het wel. Daarin sprak de Kamer uit dat ouders die hun kinderen thuis houden... geen boete moeten krijgen. De directeur van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, sluit niet uit... dat de Nederlandse economie door de coronacrisis in een recessie komt. Daarvan is sprake als de economie twee kwartalen op rij krimpt. Knot zei in Nieuwsuur dat het moeilijk is een voorspelling te doen... maar dat de economie zeker schade oploopt. Het Centraal Planbureau houdt er rekening mee dat de groei door de coronacrisis afneemt... van 1,4 naar 0,6 procent, maar dat noemt Knot nog optimistisch. In de Formule 1 gaat de Grand Prix van Australië niet door. De race zou zondag worden verreden, maar is vanwege het coronavirus uitgesteld. Alle teams hadden daarop aangedrongen. Volgende week staat de Grand Prix van Bahrein op het programma. Daarvan is al bekend dat er geen publiek welkom is. De Verenigde Staten hebben in Irak luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van een pro-Iraanse strijdgroep. Volgens het Pentagon zijn vijf wapenopslagplaatsen bestookt. De aanval is een vergelding voor de raketaanvallen woensdag op een Iraakse legerbasis... waarbij twee Amerikanen en een Brit omkwamen. De Amerikanen houden de pro-Iraanse strijdgroep, een aftakking van Hezbollah, daarvoor verantwoordelijk. Het weer. Op veel plaatsen vallen buien, minimaal rond 5 graden.